Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Bij de Radboud Universiteit in Nijmegen is zo'n demonstratie. Het draait om de omstreden Palestijnse activist Mohammed Ghatib. Hij zou eigenlijk vandaag een praatje houden bij de Unie... maar van het kabinet mag hij Nederland niet in. Dit zei justitieminister Van Wil daar eerder over. Omdat de heer Ghatib uitspraken doet waarmee hij geweld verheerlijkt... waarmee hij terroristen bewondert. Eh, ja, het zijn uitspraken die alleen maar haat zaaien en verdeeldheid. En daarvoor is geen plek in Nederland. Gatiep houdt over een uurtje wel een speech, maar dan via een livestream. In Qatar wordt vandaag weer verder gepraat over een staakt het vuren in Gaza. De gesprekken zullen gaan over een tijdelijke gevechtspauze... en het vrijlaten van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Het laatste akkoord tussen Hamas en Israël is alweer van november vorig jaar. Daarna liepen alle onderhandelingen vast. Deelnemers van een Halloween-tocht in Waalwijk zijn dit weekend geschopt, geslagen en uitgescholden... door een moeder en haar dochter van 13. Toen agenten de vrouw van 43 wilden oppakken, verzetten ze zich hevig. Een agent raakte daarbij gewond. Meerdere deelnemers en de agent hebben aangifte gedaan. En is het nou wel of niet zielig om een mopshondje als huisdier te hebben? Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er een verbod op het houden van de dieren. De platgedrukte snuit en het fokken zorgen vaak voor ademhalingsproblemen. Deze mensen bij de mopshondenbijeenkomst in Belveld in Limburg vinden die discussie maar onzin. Hij heeft totaal geen ademhalingsproblemen. Dus waarom zou dan heel ras erop moeten gaan vanwege een paar fokkers die het slecht doen? Leven na leven. Leven laat leven? Leven en laat leven. Ja goed, maar als ze eh, moeilijk adem kunnen halen is dat wel zielig toch? Ja, kijk. Iedereen heeft wel zijn kwaaltjes. Oh, heb je ook bij mensen, hè? niet alleen bij honden. een andere eigenaar zegt dat hij naar een ander land verhuist als hij geen mopshonden meer mag houden. Het weer, het is bewolkt, valt af en toe een bui.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 En ook Hamas zegt afspraken te willen maken. Egypte heeft een voorstel voor een staakt het vuren op tafel gelegd. Twee inzittenden van een auto hebben de benen genomen na een aanrijding op de N65. De auto reed op hoge snelheid op een zijweg door een heg... en botste op de provinciale weg op een andere auto. Een van de vluchters is later opgepakt. En Hans Kemna is gisteravond op 84-jarige leeftijd overleden. Met zijn bureau Kemna Casting was hij lange tijd de belangrijkste leverancier van acteurs voor toneel, film en tv-producties.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 There will be another dream for me, someone will bring it. I will drink the wine while it is warm and never let you catch me looking at the sun. Doesn't matter what one that's puts fear in my eyes We could be close, I guess we should So take a look and listen good destination You better leave a good impression before you hit the door Cause you don't want me talking about your business on the low If you it up, I have to put you in my schedule So you better put it on me when it's time to go No turning back from this party Put you through enough to come conflict?